ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Marco Borsato is zojuist aangekomen bij de rechtbank in Utrecht. Daar begint de rechtszaak tegen hem omdat hij een minderjarig meisje zou hebben betast. Er stonden veel journalisten voor het gebouw en die vroegen aan hem hoe het met hem gaat. Veel bijval gehad eh, in anonieme sfeer en dat, eh, en dat is wat ik... Ik heb me zoveel mogelijk voor deze eh, chaos willen afsluiten. Voor zover dat ging. Dat is niet allemaal gelukt. Is er, er familie bij vandaag? Nee. Is je familie erbij? Ik heb gevraagd of ze bij elkaar willen zitten en niet hier. Ja, vandaag wordt waarschijnlijk bekend welke straf er geëist wordt. En ook zal de advocaat van de vrouw een slachtofferverklaring voorlezen. Op Texel en in Den Helder zijn deze week vogels gevonden die onder de olie zitten. Waarschijnlijk drijft er ergens een olievlek op zee. De kustwacht zoekt naar die vlek en waar die vandaan komt. De besmeurde vogels zitten nu in een opvang en worden schoongemaakt. En als ze weer gezond zijn, kunnen ze terug de natuur in. We gooien een stuk meer afval weg met z'n allen. Afgelopen jaar 4 kilo meer per persoon dan een jaar eerder. CBS weet niet hoe het komt. Bijna een derde van alles wat we weggooien is restafval. Daarvan werd het meeste opgehaald op de Waddeneilanden. Dat heeft te maken met alle toeristen daar. En Sherida Spitsen speelt vanavond voor de allerlaatste keer in Oranje. Na de oefenwedstrijd tegen Canada neemt ze afscheid... na maar liefst 248 interlands. Vera Pauw was de trainer die ze al als 16-jarige eh, liet debuteren in Oranje. Zij zag toen al dat ze heel groot kon worden. Dit, dit is er echt één. Zij heeft echt alles in zich om de legende te worden in het vrouwenvoetbal. Dat is gebleken en ik had echt geen glazen bol of zo. Het was haar persoonlijkheid. En ehm, ja, zij leefde voetbal. Eh, en ik denk dat dat voorbeeld dat het uh, team eh, dat gaat missen. Ja, de afscheidswedstrijd van Sherida Spits is vanavond live te zien op NPO 3. Het weer, eerst bewolkt en buien, later zon en wolken en nog wel een enkele bui.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 And will you spare our thought for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world and we're no longer born to lose. In the ideal world, we can start again. Now in my real world. zelf niet zijn.